Amsterdam is weer de duurste terrasstad, nadat Haarlem die titel de afgelopen twee jaar heeft gehad. De voordeligste steden om iets te drinken op een terras zijn Almere, Breda en Arnhem. De Griekse regering vergadert al de hele dag over het nieuwe pakket aan hervormingsvoorstellen. De tijd begint te dringen, want voor middernacht moeten de maatregelen die Griekenland wil nemen om in de eurozone te blijven in Brussel bekend zijn. Over de inhoud van de besprekingen in het Griekse kabinet is weinig bekend. Griekse media spreken over een bezuinigingspakket van 12 miljard. Zondag nog stemde de Griekse bevolking in een referendum tegen bezuinigingen tot een bedrag van 8 miljard. De finale bij de vrouwen op het tennistoernooi van Wimbledon gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams en Garbine Muguruza uit Spanje. Williams won overtuigend in twee sets van de Russische Sharapova. Muguruza speelde een spannende drie-setter tegen de Poolse Radwanska, partij die bijna twee uur duurde. En de zesde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Tsjech Stibar. De rit leek te eindigen in een massasprint heuvel op, maar Stibar slaagde erin een paar honderd meter voor de finish uit het peloton te rijden. Daarachter won Sagan de massasprint. De Nederlandse klassementsrenners Geesink en Mollema finishten in het peloton. De gele, trui, gele truidrager Tony Martin viel een kilometer voor de finish. Hij werd door zijn ploeggenoten over de finish geduwd. Het weer geregeld zon, het wordt overal droog. Komende nacht wordt het met 5 graden koud. Aan de grond kan het lokaal zelfs gaan vriezen. Morgen overdag vrij zonnig, middagtemperatuur ligt tussen 20 en 24 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer. De A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Oude Rijn en Maarsen. File de rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Utrecht en Bos de A2 tussen Everdingen en Beest 6 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. A7 Zaandam-Horen voor de afrit Avenhoorn nog 3 kilometer aan ongeluk. A27 utrecht Preda tussen Noordloos en Werkendam 5. En N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn. De Koenenkoopbrug staat open en die wil niet meer dicht.